Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Testen voor toegang gaat er nog voor de zomer komen. Na een hele dag en avond praten steunt de Tweede Kamer het plan van het kabinet... om mensen na een coronatest binnen te laten bij bijvoorbeeld sportwedstrijden, musea en theaters. Volgens minister De Jonge is het een goed idee... omdat we de anderhalve meter regel dan wat eerder kunnen loslaten. Dan betekent het dus dat je met dit wetsvoorstel in handen... al veel eerder die anderhalve meter zou kunnen loslaten in een aantal settings... Ehm, en als je dat kunt, is dat het verschil tussen een, een zaak die exploitabel is of niet exploitabel is. Zou fijn kunnen zijn voor bijvoorbeeld kroegbazen. Over festivals is de minister minder hoopvol. Ik weet dat hier een aantal festivalminnende Kamerleden zijn. Eh, ja, dat, dat gaat echt wel ingewikkeld worden om dat van de zomer weer op een verantwoorde manier mogelijk te maken als we niet aan toegangstesten doen. Zo'n test voor een festival zou je dan 7,50 gaan kosten bovenop je kaartje. Voor gewone uitjes zoals eten of een avondje bios moet de test gewoon gratis blijven. In Den Haag is een jongen van 17 op straat doodgestoken. Hulpdiensten vonden hem op de stoep voor een supermarkt en konden niks meer voor hem doen. De dader of daders zijn nog niet gepakt. Op drie plekken in Rotterdam zijn vannacht vuurwerkbommen ontploft. gebeurde in twee flats en bij een Feyenoordcafé. Eerder deze week was er ook al een explosie bij een ander supporterscafé. De politie onderzoekt of de ontploffingen met elkaar te maken hebben. De finale van de Europa League gaat tussen Manchester United en Villarreal. In Londen speelden Arsenal en Villarreal gelijk. Het bleef 0-0. Dat de Spanjaarden de thuiswedstrijd hadden gewonnen... gingen zij door naar de finale. Dat werd direct gevierd door de supporters. Deze fans hingen uit hun raam met een wapperend schaaltje. De Europa League finale is op 26 mei in Gdansk in Polen. Het weer, soms wat wolken. In het binnenland kan een bui vallen. Het wordt iets zachter, en gaat of 12. En zondag kan het 25 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoop Velsen is de vertraging 5 minuten.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 is gone, better run for cover. There's no one here to save you from yourself when you'll discover it's hard. You don't know how to carry on. nights spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs Were blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started over is hard You don't know how days of young, but I run for cover.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 heeft een meisje van 11 of 12 het vuur geopend op medeleerlingen. Ze raakte twee kinderen en een conciërge... voordat ze kon worden ontwapend door een docent. En een veelbelovend medicijn tegen de zeldzame spierziekte SMA... komt voorlopig niet in de basisverzekering. Het Zorginstituut, dat de minister adviseert, zegt... dat de prijs eerst met de helft omlaag moet. Een behandeling met het medicijn kost nu bijna 2 miljoen euro. Het weer, eerst wat buien met lokaal hagel en onweer. Vanmiddag geregeld zon en 10 tot 10.